7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een artikel van Forum voor Democratie-leider Baudet... in een Amerikaans politiek tijdschrift... valt slecht bij een meerderheid van de Tweede Kamer. In het stuk over een werk van de Franse schrijver Welbeck... lijkt hij zich uit te spreken tegen abortus, euthanasie en werkende vrouwen. Dat schiet sommige politici in het verkeerde keelgat. Ze vinden dat Baudet een stap terug in de tijd maakt... op het gebied van vrouwenrechten. Baudet zelf begrijpt de ophef niet en vindt dat er over één zinnetje ophef ontstaat. De Britse pro-Brexit-politicus Nigel Farage is in Newcastle bekogeld met een milkshake. Dat gebeurde toen hij campagne aan het voeren was voor de Europese verkiezingen. De politie heeft de man van 32 aangehouden voor het gooien van de milkshake. Na eigen zeggen deed hij dat als protest tegen Farage zwartgalligheid en racisme. Donderdag stemmen de Britten voor het Europees Parlement. De pas opgerichte politieke Brexit Party van Nigel Farage staat aan kop in de peilingen. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanse Hogeschool adviseren werknemers en studenten om zoveel mogelijk samen te lopen of te fietsen. In de buurt van de campus van de universiteit werd vorige week een 27-jarige hardloper doodgestoken. De dader is nog altijd voortvluchtig. De onderwijsinstellingen roepen mensen op waakzaam te zijn... en de politie te bellen bij verdachte omstandigheden. Het lijkt erop dat het iets beter gaat met de bijen. Uit de jaarlijkse enquête van de Universiteit van Wageningen onder bijenhouders... blijkt dat deze winter ongeveer 9 van de bijen is doodgegaan. In de twee jaar daarvoor was dat nog rond de 15 Volgens een van de onderzoekers is de mate waarin wintersterfte optreedt... een indicatie van de gezondheid van bijenvolken. Tot 2013 was de bijensterfte nog een stuk hoger, meer dan 20 procent. Het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien, maar het blijft wel bewolkt. Ook morgen overdag is het bewolkt. Vooral in de oostelijke helft valt soms wat regen.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 I got my job, I got my car. Got a grand in the bank that ain't gonna get me far. I got my house, I got my home. Got a pretty little girl that don't wanna be alone. And I got my hopes, I got my dreams. But the real life ain't that simple, so it seems. So I will. vervalste country rock uit Australië. The Wolf Brothers en A One Way State of Mind. We zijn nog dik een uur bij je met onze country, afgewisseld met bluegrass en Americana. En over het laatste gesproken, de volgende artiesten komt uit Boise, Idaho, Ellen Jewel en Bang Bang Bang. That little Cupid, he's a real sharpshooter. I don't believe he's got an arrow and bow. People all think he just couldn't be cute, but I saw him down show, he appeared to be about two years of age. A really freaky thing to see. He was bragging about his sawed off six gauge, hidden right up his tattered sleeve. I asked him if the gun had a sight. How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright. He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang. I don't take aim, I just bang, bang. few hot rounds right into the sorry crowd. No blood, no gore, no one hit the ground. They all just fell in love with whoever they happened to be around. It's funny until it happens to you. Be sure you stay well is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang.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 Damn, I didn't think it'd be that easy. Cause now you're getting ready. I'm just sitting there watching TV. Here you come looking like a grown man's dream. Damn, I can't believe, I can't believe. I talked you into slipping down the hall, baby, turn it on. You play Yeah, as cool as it would be watching people wonder who you are. Oh, we should just say we did. We can start with a kiss and pretend we just got back from the bar. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on. probably way too loud to hear you laughing. There's a look in your eyes, looks like we ain't leaving now. Girl, I'm so glad, I'm so glad. I talked you into slipping down the hall, baby, turning. van het album Can't Say I Ain't Country, Florida Georgia Line met Talk You Out of It. Het is tijd geworden voor de spiegelplaat. Het origineel is in 1969 door Joe South op de plaat gezet, maar dat is nooit een grote hit geworden. Dat werd het wel voor Lynn Anderson. Zij bracht het in 1970 uit. En zij heeft daar zelfs in 1971 nog een Grammy Award voor gewonnen voor de Best Female Country Vocal Performance of the Year. En zoals gewoonlijk doen we daarnaast ook nog een andere versie. En dat is deze van Martina McBride uit 2005.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 Love felt so strong and I've We got married on a Sunday in May. Sometimes the law of progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. You got to recall that rainy day. Van het album Take This Right. Maartje met Remember the Rain. Dit was ook weer country uit Nederland. In deze show is de country uit Nederland heel goed vertegenwoordigd. Want straks hebben we ook nog eentje uit Nederland voor je. En eh, uit Amerika komt Luke Bryan. Dit is Knocking Boots. This truck needs a half tank. These wheels need a two lane. This radio needs three songs to play to get me across town to you. That dress needs to slip off. That hair needs to come down. Friday nights need to do what Friday nights need to do. That's the truth. Yeah, birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark meets nitty gritty. Under that pale moon, sweet tea needs that sugar stirring. Small town nights need both ends burning. Shades need drawing, hearts need falling, boots need knocking, knocking boots, knocking boots. drinks need a slinging. That dance floor needs some me on you, and you on me tonight. Sing alongs need to be sung, tip bells need to be rung. Last calls need a call that cab, and back seats need I want you so bad. Yeah, birds need bees, and ice needs whiskey. Boys like falling. Boots need knocking, knocking boots. Knocking boots. Girl, me and you. Doors need shutting, lights need cutting, lips need locking, boots need knocking, and birds need bees, and I Needs whiskey, boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark means nitty gritty. Under that pale moon, a sweet tea needs that sugar stirring. Small town nights need both ends burning. Shades need drawing, hearts need falling, boots need knocking, knocking boots. De nieuwe single van Luke Bryan, A Knocking Boots. En wat klinkt die lekker. Ehm, zoals je weet hebben we natuurlijk de onderwerpen Spotlight Album en Spiegelplaat in de show zitten. Maar heb je zelf nu een keer een suggestie? Mag je die natuurlijk altijd opsturen naar info.nashvilleradio.nl Dus heb je een album waar je denkt van joh, daar zou ik graag eens vier nummers van willen horen. Dan moet het natuurlijk wel country gerelateerd zijn. En dan maakt het niet uit hoe oud het album is. Stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl En dat geldt natuurlijk ook als je twee leuke versies van een country klassieker. Of misschien wel een hit van tegenwoordig kunt vinden. Ehm, we gaan met Bluegrass, Mamas and Marmalade. Ze komen uit Northampton, Massachusetts. Ze zijn met z'n vijfjes en dit is Clementine. Ever since the fall I have been a traveling. Left my home up north without a word. My true love set me free. Now there's nothing left to do but keep on running from the get warm on the third cold night in Santa Fe. I waited till she was fast asleep, sad before. sunny Tennessee, darling. Sure are jewels in the crown. All Texas down to Mexico, don't matter how far south I go. Nothing compares to how she dragged me down. All the brown-haired women, all the billboards about. Classic. down the road. Was it something I said, baby? I don't know. Back then we were just a couple rolling stones, just trying to figure out how love goes. Kinda wish those days would last, but I hope some dreams stuck in the past. Man, I wish I could have told you a whole lot more. There's something kept me from that before. Damn. weken geleden draaide ik dit nummer voor het eerst. Big City Filter uit Canada met It's Over Now. En eh, de mannelijke helft van dit duo, Roland Coté, vond het zo grappig dat hij eh, mij hun nummer in het Nederlands hoorde aankondigen. Dat hij dat op Facebook gedeeld heeft. En eh, het was hilarisch, vond ik in ieder geval. En daarvoor hoorde je uit 1967 Connie Smith met On and On and On. Jules Newton, wie kent er nog? Zat in 1981, had ze een leuke hit met The Queen of Hearts. een... Uh... Eh, Via info.nashvilleradio.nl kregen wij van de week een e-mail binnen. Of we aandacht wilden besteden aan het evenement Country in Dreams. Dat wordt op 16 november gehouden vanaf 12 uur tot in de kleine uurtjes in Studio A12 in Bunnik. Wil je daar meer over weten, kan je sowieso even de website van, deze, van dit evenement bekijken. countryindreams.nl um, ehm, Op dit evenement staan een hele hoop artiesten. Zo staat er onder andere Anna McRose, de band Connected, de band in Montana, Pam Macbeth, de band A Rambling, A Boots en ook nog eens deze volgende artiesten. Ben Steneker en Carmen Steneker met Run Away. Last night he was with her, feeling so bad. He told her his story, it made her so sad. I must always run away, it's so hard. So he went away, walked out through the door, and said to himself, It hurts like before. Ben en Carmen Steneker met Run Away. Het is tijd geworden voor de laatste twee nummers van het Spotlight-album That Sweet Song van Fuzzy and the Rust Belts. Er staan negen nummers op dit album. Het is hun debuutalbum en het is heel gevarieerd. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hello June en daarna Ship of Fools. Dit is het Nashville Spotlight-album. Album. wekelijkse dosis country music. vision in the crawfish hole. Five car poker on Saturday night, church on Sunday morning. You get a line, you get a line, I get a pole. We'll, we'll go fishing in the crawfish Down hole. Five car poker on Saturday night, church on Sunday morning. You get a line, get a line, I get a pole. We'll go fishing in the crawfish hole. Five poker on Saturday night, church on Sunday morning. Troubled trouble, and mother's child, a highway garden grown mighty wild. There's just one place that seems to recognize promises of no man, no way to win a good woman's hand. She made it clean. She could not stand beside me. So I packed up my pride and went on the lam. Too little sense and no plan. Took a good long while for me to try and find me. home to my Gulf Coast home. the Currys, Gulf Coast Home en daarvoor Little Big Town met de Boondocks. Het is eh, weer zover. Het zit erop. Twee uur lang Nashville heb je kunnen luisteren, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. Kijk even voor meer informatie op www.nashvilleradio.nl. Daar kun je precies vinden waar we allemaal te beluisteren zijn. We sluiten deze show af met een zangeres die net haar uh, debuutsingle uit heeft. Lee Ann Purvis en I'm Young. Face my first heartbreak. He said he would and he didn't. Looks like I won't have to waste any more time with him.